Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Servische hoofdstad Belgrado demonstreren meer dan 100.000 mensen tegen president Vucic en zijn regering, zegt de Servische politie. Daarmee zou het de grootste betoging zijn in de geschiedenis van Servië. De groep actievoerders bestaat onder meer uit boeren, studenten, veteranen en werknemers. Ze eisen dat Vucic verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een dak van een treinstation in de stad Novi Sad. Daarbij kwamen begin november 15 mensen om het leven. De demonstranten hebben zich op verschillende plekken in Belgrado verzameld, onder meer voor het parlementsgebouw. President Zelensky van Oekraïne zegt dat zijn land de bezette gebieden nooit zal erkennen als Russisch. Rusland heeft ongeveer een vijfde van het Oekraïense grondgebied bezet, inclusief de Krim. Zelensky deed zijn uitspraken na afloop van de virtuele bijeenkomst van de zogenoemde coalitie van bereidwilligen. Binnen die coalitie is er brede overeenstemming over militaire en financiële steun voor Oekraïne, zegt premier Schoof. Hij vindt het belangrijk om druk te blijven uitoefenen op Rusland... zodat dat land gaat onderhandelen over een tijdelijk staakt het vuren. Telegram-oprichter Durov zou onderweg zijn naar Dubai. De Russische zakenman wordt in Frankrijk vervolgd... en zou toestemming hebben gekregen om het land te verlaten. Telegram heeft volgens de Franse aanklagers niet genoeg gedaan... tegen misdaden op het platform. FC Utrecht heeft in de strijd op Europees voetbal thuis verloren van NEC. In de Galgenwaard wonnen de Nijmegenaren met 1-0. Voor NEC was het de eerste overwinning na zes wedstrijden zonder. Dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht gaat het op veel plaatsen licht vriezen. Het is 0 graden aan zee tot min 5 graden in het noordoosten van het land.